That's the way it is. Taylor, de artiestennaam van Gaynor Hopkins, geboren in 1951, is een Welse zangeres. Ze komt uit een gezin van zes kinderen. Haar vader was mijnwerker, haar moeder een opera-fan. Deelde haar passie voor muziek met haar kinderen.